8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een getuige van het Joegoslavië-tribunaal is vanmorgen doodgevonden in zijn hotelkamer. Dusan Dunjic zou vandaag in Den Haag als getuige-expert voor de verdediging optreden van Radko Mladic. Een medewerker van het tribunaal en een medewerker van het hotel vonden Dunjic op zijn kamer. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, de politie doet nog onderzoek. Dunjic is een forensisch deskundige die al eerder heeft getuigd voor het Joegoslavië-tribunaal. Radko Mladic leidde in de Joegoslavische burgeroorlog de Bosnisch-Servische strijdkrachten. Onder zijn bevel werden in 1995 meer dan 7000 moslimmannen uit Srebrenica vermoord. Mladic staat onder meer terecht wegens genocide. Amerikaanse en Koerdische commando's hebben in Irak een gevangenis van IS aangevallen en 70 gevangenen bevrijd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie gebeurde dat nadat er informatie was binnengekomen over een op handen zijnde massa-executie. Onder de 70 gevangenen die werden bevrijd waren 20 Iraakse militairen. Vijf leden van IS zijn gevangen genomen en 20 strijders zijn gedood. Ook is een Amerikaan omgekomen. Hij is voor zover bekend de eerste Amerikaan die bij een actie tegen IS is gedood. Op de dag dat het nieuws rondom zijn gezondheid naar buiten kwam... heeft Johan Cruijff via Twitter iedereen bedankt voor de steun. Aan het einde van de middag twitterde hij... Muchas gracias, dank jullie wel. Thank you for all your support. Vandaag bevestigde zijn management dat Kruif longkanker heeft. De KNVB zegt geschrokken kennis te hebben genomen van het nieuws... en wenst Kruif en zijn familie veel sterkte. Ajax-directeur Edwin van der Sar meldt op de site van Ajax dat zowel in Amsterdam als in Turkije, waar de A-selectie op dit moment is, geschokt is gereageerd.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 I'm scared that when the tidings change, my mask is swept away. When my truth comes pouring out You wouldn't water's breaking through the glass They kept your world outside The sweet and social emptiness That ran your rivers dry I'm tired of playing Superman I've put my cape to bed is altijd wel een hele mooie natte start van eh, deze Alternative FM. Waarom zeg ik nat? Voor degenen die het eh, niet hebben kunnen zien. Dan wil je beginnen en dan eh, stoot je het bekertje water omver... wat naast het mengpaneel staat. Gelukkig is het niet over het mengpaneel gekomen. Maar dan heeft dat ook weer te maken met de voorganger die er zit. En daar kan die jongen niks aan doen. Daar kan ik wat aan doen. Want ik had gewoon niet eventjes zo stom moeten zijn... om dat gekke eh, rugzakje van mij daar nou neer te donderen. Ja, en als je dan nog moet beginnen met dit eh, programma... dan wordt het een heel stressvol verhaal. Welkom bij deze Alternative FM. Dit eh, is dan eventjes meteen ook de aankondiging van, van dit programma. we gaan straks luisteren naar de live muziek van April Rose. Ook een band uit de buurt. Dus dat is altijd wel heel fijn als we dat, als we dat kunnen melden. Uh, in navolging eh, van eh, bijvoorbeeld eh, Lisa en de Lumberjacks en Tony Sprok. Dat zijn, om even wat namen te noemen, die hier al geweest zijn. En zij straks, uh, Mario gaat met haar bandleden onder April Rose dus wat nummers laten horen. dat gaan we zo allemaal doen. natuurlijk ook straks met de nodige introducties erbij. Eh, ja, het is dan natuurlijk ook wel voor een deel ook haastwerk. Want ja, eh, we willen natuurlijk wel kijken of we die zes nummers uh, natuurlijk nog om negen uur kunnen halen. Dus het zou kunnen zijn dat wij, nou laten we zeggen, in dit uur misschien nog twee nummers. En het volgende uur vier nummers gaan doen. Dat is helemaal eventjes de boel flink ontspannen hier te laten verlopen. Nou, waar begonnen we dan mee? Dat kunnen we dan ook nog wel vertellen. Colin Hoeven met Walk on Water. Dat was eh, de opening van deze eh, donderdag 22 oktober bij eh, Alternative FM. Eh, ja, het, eh, gaat allemaal nog steeds vrolijk verder hier bij dit, dit programma. volgende week hebben we ook weer gasten, als het goed is, de legs. Als ze het, als ze het nog goed en helder hebben opgeschreven, want dat moeten we <laughs> dan nog even afwachten. dat, dat zijn de mensen die, die dan volgende week in de, studio komen. Of heb ik het nou weer verkeerd? Maar goed, ik zal het zo wel even nakijken, want dan, anders loop ik hier wat roeptoeteren wat helemaal niet waar is. Wel, eh, het is 9 minuten over 8. Hebben we nog, eh, nog weer muziek uit eh, deze toverdoos? Jawel. Dit is iets wat van de zomer is uitgebracht. is Ghana met Someone. make the tears flow, travel so far. dat waren ze dus in My Tree. En dat eh, is van het album Push the Blow. Not a Soldier is ook een beetje uh, Americana, polder uh, Americana moet ik eigenlijk zeggen. Uit Brabant, kwart over acht. En daarvoor hoorden we Ghana met Someone. Ook weer een productie van een van de producers die onder andere meegewerkt heeft aan Bluff. Het materiaal van Bluff, Hubert Reinders. Eh, een beetje lijkt ook wel de vaste producer te worden van Ghana. Dus, eh, maar goed, de single is alweer een tijdje onderweg. Is vrees ik wat te weinig mee gedaan in, eh, in het land. En misschien dat dat ook wel een beetje te maken heeft met ons. Omdat we het ja, toch te weinig een slinger eraan hebben gegeven. Maar goed, we kunnen niet alles hebben, denk ik, zeg ik altijd maar. Vorige week hebben we hem ook gedraaid. Ja, het blijft toch een heel mooi, mooi nummer, eerlijk gezegd. Black Spade is erop eh, te horen. En ik heb het over een nummer wat staat op het kleine album van, van Aisha. En dat heet eh, Climax. Is they burn. Some things lie buried under stone. Mm-hmm. Some things never cease to hurt when they're getting close. buried Dingen in eh, het Utrechtse kar gaat door. Daar eh, schijnt hij eh, wat, wat singer-songwritersavonden te, te doen. Is echt zo'n beetje zo'n geweldig eerlijk gezegd met zo'n ronde boog. Een beetje echt in een kelder verstopt. Maar het sfeertje is uitstekend wat dat er gaat. Um, nou, inmiddels aangeschoven de muzikanten van April Rose. En dan moet ik altijd even het rijtje af. Wesley, ja. Mario, en Kevin. Yeah. Yeah, Ja, ik ben altijd een beetje slecht in namen, maar dat het even... Hij was in één keer Ja, het was in één goed. <laughs> Eh, eh, nou ja, goed. Eh, ik, jullie komen uit Haarlem. Haarlem ja. ja. het, is een echte, het is weer een ouderwets Haarlemse band die we weer in de studio hebben. Ja, dat is altijd wel fijn als we gewoon ook weer wat helden uit de buurt hebben. Ehm, even over jullie zelf. jullie volgen dus nu, geloof ik, een opleiding bij het conservatorium in Haarlem. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Ja, het, eh, het is wel een heel eh, klein wereldje lijkt mij. Ja, dat is het. We kennen <laughs> de, voorgangers van het consultorium die hier zijn geweest ook. Dus, ja, eh, ja, ja, Lisa de Lumberjacks. Ja, dat is mijn huisgenootje. Oh, <laughs> dus, dus wat dat gaat, ja, die zijn hier een week of vier geleden geloof ik geweest. Dus, dus het is alweer weer even achter ons. Ehm, even over, over jullie. Ehm, hoe lang bestaan jullie al? Ehm, in de huidige formatie ongeveer een half jaar. En mijn band zelf, de liedjes en zo, in ongeveer een jaar. Een jaar? Ja. Heb je uh, uh, snode plannen om dat verder, verder uit te gaan bouwen in... nou ja, ik noem maar een dwarsstraat. We hebben de Rob Akda woord, maar dat doen jullie dus niet. nee, dat misschien volgend jaar. Ja? En verder, ja, er staan heel veel dingen op de planning voor, om mee te doen. Maar dat willen we eigenlijk allemaal gewoon in 2016 goed aanpakken. Ja. Dus ja. Ja, eh, jullie hebben dus eh, jullie, eh, jullie hebben wel plannen en de nodige energie in ieder geval. Ja, zeker. En ja, ik wou ook deze keer een primeurtje een beetje geven. Dat wij een single ja. eruit gaan gooien in december. Ja. Waarschijnlijk in december, in ieder geval rond december. Ja. Dus dat is de nieuwe single, wordt dat. Eh, omschrijf die muziek eh, van jullie eens een beetje. Want eh, ja, we hebben eigenlijk maar één nummer van jullie gedraaid. En dat is het nummer wat, wat ook op, nou ja, een beetje terug te vinden is op, op het, geloof op YouTube. Ja. <laughs> Ehm, ja, eh, hoe, hoe, is het, eh, <laughs> hoe is het een beetje te omschrijven eigenlijk? Ja, Nederlanders zijn altijd graag van uh, ja. in hokjes <laughs> stoppen. Dus dat doen we dan ook maar hier in de jullie hebben Not Alone gedraaid steeds, toch? even kijken. Year of Summer hebben we Oh, gedraaid. Year of Summer, oké. Nou ja, dat is, die zit nog het beste ongeveer in de categorie waar we nu ook maken. Maar het is een beetje pop-rock met een ja, folk country randje soms erin. oké. Maar het is wel, ja, we willen het nu iets stoerder gaan laten klinken dan wat we hadden bij Year of Summer. Is nog wel heel poppy en vrolijk en meisjes. Ja, vond je het een beetje te braaf dan, of niet? Nou, het is gewoon heel meisjesachtig, heel <laughs> oh, girly. En, eh, ja, de band is natuurlijk allemaal jongens, dus die vinden dat ook niet altijd even eh, geweldig. Eh, er moet even wat meer <laughs> gitaren of... Uh, Iets volwassener. komen jullie wel dan aan jullie trekken, heren, in dit geval? Ja? zeker, ja, ja, <laughs> zeker weten. Ja. is het zo dat Mario de, de, de leider bepaalt of hebben jullie ook nog enige inbrengen in het, eh, in het geheel. Af en toe. Ja. Ah, jawel. Af wel, in muzikaal <laughs> Het klinkt zo heel erg timide, Wesley. Het organisatie-ding eh, is voor mij. Nee, nee, we hebben hartstikke veel vrijheid. Ja, ja, eh, muzikale vrijheid. Dus je, met, met jou, Kevin, of niet? ja, zeker. Ja? Ja. want zonder een, een drummer of een cajonist... Ben je, is niks. ben je dus niks. <laughs> Nee. nee. nee. Hoe, hoe, ben jij terechtgekomen bij, bij Mario? Of? Nou, uh, zij kikte de oude drummer eruit. <laughs> Ze smeekte mij serieus om eh, eh. bij Apple Roast te komen spelen. En natuurlijk zei ik gelijk uh, ja. ja. <laughs> ja. Dus dat is een beetje eh, hoe jij, aankomt, eh, uh, eh, hoe jij bent aankomen waar. En hij is mijn huisgenootje, dat ook nog. en daarom ben ik ook het huisgenootje geworden, want ik oh, kunnen lekker samenwerken. Oh ja. Ze hadden oh het al helemaal in de hoofd gezet. <laughs> Ga ik naar de andere kant, Wesley. hoe zit het met jou? Hoe, hoe, want jij bent ook een lange tijd denk ik met muziek bezig, maar dit is in bandvorm. Ja, ja, klopt. En, ja. ja. ik ben ook eraan gevraagd. En, ja? Het beviel me allemaal, ik vond het leuk en ik vond het een leuke uitdaging. Ja, eigenlijk moest je gewoon invallen nou, één keer. <laughs> Toen was hij blij. ja, ja. En, sindsdien, ben je ook nooit meer weg geweest. Nee. <laughs> <laughs> Eh, eh, sommige dingen kunnen vreemd lopen in een eh, mensenleven. <laughs> Goed, we gaan nog even één nummer draaien. En dan is het de bedoeling dat, dat we wat, wat gaan laten horen van jullie. Yes. Oké. Dat, dat waren ze even April Rose met, met hun presentatie voor deze avond. Want ja, het komt altijd dan weer zo uit de lucht vallen als ik ineens een band laat spelen. Want ja, wie zijn dat? Nou ja, dus heb ik nu bij deze eventjes gezegd wie het zijn. Nou, deze mensen denk ik hebben geen eh, nadere introductie denk ik nodig. Eh, Stephanie June is al bij de Wereld Draait Door geweest. En Marnix Dorrestein, die achter X schuilt, eh, heeft de productie onder andere gedaan van... één Het album van zijn moeder. En twee Dat is niet geheel onbelangrijk. Het laatste album van Herman van Veen. Dus ja, dan heb je toch wel wat in handen. Circle With Me. Wel echt elektronica. Een beetje retro uit de jaren 80. beetje elektronica eh, met een kniphoog naar de jaren 80. Drie minuten over, bijna vier minuten over half negen. En we gaan dus even kijken aan de, de andere kant. Nu ziet ze iets, eh, of staan ze iets verder weg. Want eh, ze zitten niet meer achter de spreekmicrofoons, maar gewoon achter de zangmicrofoons. nou, ik, ik laat me graag verrassen. Welke twee nummers gaan we mee beginnen? I'm Not Broken. En welke hadden we dan nog meer? Oh ja, She Will Remember You. Ah, oké. <laughs> Thoughts were anew. I should have stood here for a while. My feelings were blank, and I should have said, I just have to try. My hopes weren't enough, this was so tough, but it shouldn't be the end of vond hem ook eh, behoorlijk eh, puur eerlijk gezegd. Ja, ik, eh, ja, ik, weet niet wat het is, maar ik zit dan wel even waar, even mijn mailtjes. maar ondertussen zit ik ook met een scherp oor en ik denk, dit gaat je toch wel een beetje naar de strot grijpen hoor. Wat, ja, ja ik, echt, echt waar. Ik bedoel, het is zoiets van, leg me dan maar eens uit hoe het dan werkt. Zo, zo kwam het bij mij binnen. Dus dat is een mooi liedje. Dus, ja, het, het tweede liedje. Yeah, she will remember you. There's this little girl who asks for her mama she cries out loud, but she tries to be a big girl now, not afraid for the other men around who are trying to hurt her deep now. Cause every night, the time she closes her eyes, she will. every minute after minute. They're trying to bring her down for the crime she has not committed, but she's forced to do it now. Every silence is a Ook weer zo'n eh, heerlijk gevoelig eh, nummer. Eh. je, je, kan er echt zo gewoon ogen dicht. Verder moet je niks doen. En gewoon lekker naar die tekst luisteren. Het, het, je wordt eigenlijk als het ware gewoon het, het verhaal ingezogen. dus. Nou, dat is bij dit nummer de bedoeling. ja, dat, dat heb je ook zeker voor elkaar gekregen. Ik, ik zou nu al zeggen, ik voorspel je wel iets moois stoel. Dus. <laughs> als, eh, als we het eh, op een eh, leuke manier gaan, gaan doen de komende tijd, dan, dan moet het wel goed komen. Goed, dat waren ze. Straks in de tweede uur gaan we nog vier nummers van ze horen. Want we gaan niet nog eens twee nummers voor negen er even in persen. Dat, dat gaat niet lukken. Dus dat was voorlopig even April Rose zoals we ze hier hebben meegemaakt bij Alternative FM. Ehm, we gaan terug naar de, muziek. en één ervan, ik blijf het zeggen, zij is bezig om centjes op te halen voor de EP. Komt ook uit Haarlem, want ze heeft meegedaan aan Gitaarlem. Heeft eh, daar vorig jaar ook eh, volgens mij uh, goede zaken meegedaan. Ik heb het over Aina en dat mooie nummer van haar, dat heet Piet vanavond. Nou, wij gaan vanavond gewoon nog heel veel leuke muziek laten horen hier bij ZFM Zandvoort. Ik heb het gevoel dat ik moet rennen, de klok met haar wijzer ziet ze snel. Kan ik hopelijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is er iets waardoor ik niet mag? Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet uit mijn spieren. Ik ren, maar ik is nothing like the sun. This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. I give you love in blue. shadow on the meek. Love casts no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind closed. this love comes from the soul. shadow on the poor. love has no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind. ook hij heeft eh, zijn schare fans hier bij Alternative FM. Uh, eh, Luke Nijman uit, eh, uit Amsterdam, maar hij komt oorspronkelijk uit Engeland. En dit was Love in Blue, die hij ook heeft laten horen toen hij hier samen met Rai Satoshi geweest is. Dus dat maakt het ook allemaal zeer, zeer interessant. Dit is een liedje wat eh, eigenlijk zodanig eh, is dat je eigenlijk de volgende dag eh, wakker wordt en dat de wereld is veranderd. Het is gebaseerd op het verhaal van Dylan Thomas. it is night, and dreams pass by. mazes of colors Eh, Fabian de Fabiana Dammers ooit geschreven eh, toen zij op het eh, conservatorium is, uh, het conservatorium bezig is. ze heeft het ooit aan mij gegeven en ik draag het altijd in mijn hartje mee. Want dit is gewoon een betoverend mooi liedje wat zij op het verhaal van Dylan Thomas heeft geschreven. Nog eentje die we nog gaan draaien. Dat is een van, nou is een band die uit de buurt van Rotterdam komt. Zeg ik dat goed? Um, zeg, ja, nou ja, ik ga hem gewoon draaien. En eh, dat eh, is ehm, een band die al een beetje ontdekt is door Innercore Music. En dat verbaast me ook niks, want dit is de, de, allernieuwste.